Een van de twee is inmiddels bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. De ander zit nog vast, vermoedelijk met zijn voet. De oorzaak van het ongeluk in de Prinses Beatrix-sluis in Nieuwegein... is nog niet bekend. Bij de zoektocht naar acht vermiste bergbeklimmers in de Himalaya... hebben piloten van de Indiase luchtmacht vanuit de lucht vijf lichamen gezien. Dat gebeurde vlak voordat de operatie zou worden stopgezet vanwege het slechte weer. De acht klimmers zijn vier Britten, twee Amerikanen, een Australische en een Indiër. Ze werden verrast door een lawine. Vier andere Britten uit de groep klimmers helpen bij de zoektocht. De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Londen... voor een driedaag staatsbezoek aan Groot-Brittannië. Koningin Elizabeth ontvangt Trump samen met zijn vrouw Melania... straks voor een lunch op Buckingham Palace. Vanavond is er ook een staatsbanket. Trump had voorafgaand aan zijn bezoek voor wat reuring gezorgd... door zijn voorkeur uit te spreken voor Boris Johnson als opvolger van premier May. Hij zei ook dat de Britten veel harder moeten zijn bij de brexit-onderhandelingen. Het Nederlands elftal wordt donderdag in de wedstrijd tegen Engeland... ook in de gaten gehouden door de videoscheidsrechter. De UEFA heeft besloten de VAR in te zetten... in de finale ronde van de Nations League. Sinds de winterstop was er al een VAR bij alle duels in de Champions League.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 Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel. dat ik moest vertellen dat haar papier rende na de laatste trein. Maar ze kon niet weten dat ik ook voorgoed zou gaan. Rijntje verder rende zij weer achter mij. Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel. Papi loopt zo snel. Loop wat zachter toe, want ik ben al zo moe. Papi loopt toch niet zo snel. Toen ik zo mijn kleine meisje hoorde snikken, nam ik haar op ging naar huis terug. Ik wil opnieuw beginnen met de moeder van mijn kind.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 Faccio schiaffi, faccio schiaffi, con le onde, con il vento le prendo, come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te. E io. Iniziano video di ragazzi persi dentro ad un telefono La notte è giovane, sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso Intanto cerco il mare, un'aquila reale Tra poche ore Sotto il sole, sotto il sole Dicione, dicione Quasi quasi mi pento E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento Le prendo Come se fossero te, come se fossero te Come se fossero te Sotto il cielo, sotto il cielo Di Berlino, di Berlino Mangio questo panino E ti perdo Faccio schiaffi, faccio schiaffi Benetto le prendo come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te e Dopo sentimento non mi scappano da casa Non lo agito in gesto macchina del tempo Ma lì sono attimo gli amici per la pelle Fatti il campionato e si riaccendono le stelle si riaccendono le stelle, si riaccendono le stelle.